Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft in een toespraak bij de VN gesproken over de toegenomen spanningen tussen Moskou en het Westen. Hij zei dat Rusland niet van plan is om na Oekraïne ook andere Europese landen aan te vallen, maar dat elke vorm van agressie daadkrachtig zal worden beantwoord. Lavrov zei ook dat Rusland ten onrechte door de NAVO en Europa wordt beschuldigd van het plannen van een aanval op een ander Europees land. De afgelopen weken kwamen Russische straaljagers en drones het luchtruim boven Estland en Polen binnen. In Berlijn hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het Israëlisch geweld in Gaza. Volgens de politie waren er vanmiddag zeker 60.000 mensen op de been. De organisatie heeft het over ruim 100.000 mensen. Het is het grootste pro-Palestijnse protest in Duitsland tot nu toe. De demonstratie was georganiseerd door een samenwerking van 50 organisaties. Volgens de politie is het protest zonder grote problemen verlopen. De ingangen van het Oktoberfest in München zijn vanmiddag afgesloten vanwege de drukte. Er waren zoveel mensen dat er op sommige plekken paniek ontstond... omdat mensen geen kant meer op konden. Het feest waarbij mensen bier drinken aan lange tafels is altijd al druk... maar vanmiddag waren er te veel mensen op afgekomen. De chaos werd vergroot door een plotselinge wijziging bij de reservering in de tenten. Na een uur gingen de ingangen naar het terrein in München weer open. In de eredivisie heeft FC Volendam de eerste zegen van het seizoen geboekt. Tegen PEC Zwolle werd het 2-1. Eerder vanavond won Ajax moeizaam van NAC Breda. In Amsterdam werd het 2-1. Twee goals van NAC werden afgekeurd. En de Nederlandse honkballers zijn voor de 25e keer Europees kampioen geworden. In Rotterdam werd Italië met 6-5 verslagen. Het weer op steeds meer plekken klaart het op. De temperatuur zakt tussen de 6 en 11 graden.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 Mr. Chiavistelli's DJ. You are listening to My House. It's my house, baby. Listen up. Show. The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalk's main stage. Ladies and gentlemen, party people in the place to be.